uur. Jelle Visser met het nos Journal. Een zeilboot met twee inzittenden is gisteravond op het Eemeer bij Blaricum omgeslagen. De opvarenden, twee mannen van 30, hebben zichzelf gered door anderhalve kilometer te zwemmen naar de wal. Dat meldt de KNRM. Een van de mannen liep brandwonden op nadat brandstof uit de buitenboordmotor op zijn been terecht was gekomen. De KNRM stelt dat de twee een hachelijke tocht hebben gemaakt, ook omdat het begon te schemeren. Wereldwijd zijn in totaal meer dan 10 miljoen mensen besmet geweest met het coronavirus. Dat heeft persbureau Reuters berekend. De meeste gevallen waren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. Momenteel neemt vooral in India en Brazilië het aantal besmettingen hard toe. Bijna een derde van alle besmettingen die de afgelopen week werden vastgesteld... vond in die landen plaats. Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag... heeft de politie nog een aanhouding verricht. Het gaat om een man van 61. De rellen vorige week zondag volgden na een betoging tegen het coronabeleid. In totaal werden 425 mensen aangehouden. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe demonstratie op het Malieveld aangekondigd... maar die is door burgemeester Remkes verboden. De politie vreest dat niet iedereen zich daaraan zal houden en zegt op alles voorbereid te zijn. In Parijs heeft de politie ingegrepen bij een groot illegaal feest... waar honderden jongeren op waren afgekomen, dat meldden Franse media. De jongeren hadden op sociale media oproepen geplaatst... onder verwijzing naar Project X. Dat is een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand was gelopen. Rond middernacht trad de politie op. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en flessen die er op traangas inzetten. Of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht is nog niet duidelijk. Het weer, de ochtend begint bewolkt en af en toe kan er wat regen vallen.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 En als u nu denkt van Rita Hovink, waar ken ik die nou van? Dat klopt, ze heeft een, eh, een top 1 nummer gehad in Nederland. Nederlandstalig, Laat Me Alleen. Eh, Rita Hovink is geboren in 1944 en jammer genoeg op 35-jarige leeftijd overleden in 1979. Welkom bij ZFM Jazz, het tweede uur. Eh, we gaan gelijk verder met de met weer lekkere jazz. We hebben van alles in de uitzending. We gaan weer de hele wereld over. En eh, ik hou u verder op de hoogte. Alexander Trio. Een prachtig, prachtige pianist is dat. Eh, die, ze, die ook weer ergens anders uit de windstreek van deze wereld komt. Van Jamaica. Hij is tiener verhuisd naar, uh, naar New York. Waar hij zich heeft laten beïnvloeden door alle grote Amerikaanse jazzmuzikanten. Prachtig. Hij heeft jongsleden ook nog op Noordse Jazz gespeeld. We gaan weer door verder met lekkere muziek. Davy Davis de derde, oftewel Miles Davis. Een van de belangrijkste muzikanten, denk ik, uit de, uit de 20e eeuw. Die eh, een, belangrijke eh, eigenlijk grondsteen heeft gelegd voor een heleboel muziekstijlen in de jazz. De stijl van Davis is eh, zeer herkenbaar en origineel... en oefent decennia na zijn overlijden nog invloed uit op de jazzmuziek. Op een deel van zijn opnames gebruikte Davis een Harmon Mute... een type demper waarmee hij het typische Trimble creëerde. Dat tijdens de rest van zijn carrière direct met hem geassocieerd werd. Ook zijn klank en speelzijn zonder de mute zijn herkenbaar. En onder meer de typische afbuigingen aan het begin of aan het eind van de tonen. En de ingehouden lyrische speelzijn met lange stiltes tussen de melodische flazen. Dat is typerend voor Miles Davis. De plaat die ik nu heb klaar liggen, dat is ook van een eh, artiest die eigenlijk niet zo bekend is in de jazz... maar die toch heel veel invloeden heeft uitgehad in de, in de, in de popmuziek... en in de, ja, in de moderne muziek van eh, de, nou ja, de laatste twintig jaar van de 20e eeuw. En dat is Sting, Consider Me Gone. Kunt je natuurlijk ten alle tijden de vraag stellen... is dit nou jazz van Sting? Nou, normaal heb ik een sidekick die daar antwoord op kan geven... maar die is jammer genoeg verhinderd vandaag, Erik. Dus ik doe het in mijn eentje. Mijn naam is Marco. Een hartstikke fijne eh, goedemorgen hier bij ZFM Jazz. Ehm, en zoals gezegd, van eh, de laatste plaat van Sting is dit jazz. Nou, Jullie kunnen daar wel op antwoorden. Want eh, ZFM Studio is tegenwoordig in het bezit van eh, WhatsApp. En jullie kunnen met mij live WhatsAppen onder het nummer 023 573 0393. Ik herhaal nog een keer 023 573 0393 ook een eh, persoon die heel veel invloed heeft gehad in de, in de huidige jazz... is Christian McBride. Hij is misschien niet zo bekend, maar hij is geboren in 1972... Eh, in Amerika natuurlijk. Waar komt anders een eh, beetje jazzmuzikant vandaan? En hij eh, komt voor op meer dan 300 platen. Hij is een componist en hij heeft heel veel arrangementen geschreven. En is zelfs de winnaar van een zes keer een Grammy Award. Christian McBride. jazz op ZFM. Dat was Christian McBride. We gaan nu eh, van Amerika terug naar Afrika. Of eigenlijk Afrika zijn we nog niet geweest. Ook een hele leuke eh, band en die heet Jekka eh, Jekka. gelijk eigenlijk iets eh, recht zetten. Ehm, ik zei dat het de band Jacket Jacket heette, maar dat wist niet zo. De, de band heet African Jazz Pioneers en het nummer heette Jacka Jacka. En de African Jazz Pioneers is een Zuid-Amerikaanse groep. En dat voornamelijk eh, muziek speelt uit 1950. En een beetje eh, de Amerikaanse townships dingen erbij de invloed erbij inbrengt. De bandleader is een eh, saxofonist en zijn naam probeer ik uit te spreken... maar dat is bijna een ding de onmogelijkheid. Dat is Prayer Natemi Pilcio. Uh, zometeen gaan we weer verder met eh, een Nederlandse bodem. Maar nog even eerst een nummer van onze Belgische vriend Toets Tielemans. I Let Songs Go Out Of My Heart. En zoals gezegd hebben we nu een eh, plaat klaarleggen van een, eh, van een Nederlandse artiest. En dat is eigenlijk de winnaar van The Voice 2019. Um, dat is eh, Dennis van Aarsen. En die heeft ook een single uitgebracht, Forever You. Die is trouwens ook in Zuid-Afrika opgenomen. Een prachtige clip zit erbij. Maar even zoeken op, op internet of op YouTube. Dennis van Aarsen, Forever You. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder. I rush right thoughts on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much, and I can think it's no big deal, but just a word or touch can change the way she feels. It saves her from the maddening crowds, from heartless, thoughtless people. I fly her away, save her day. I'll be her superhero. Now I'm just an old But what she doesn't know is how many times she's saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so she makes my day and flies me away just like a super hero. winnaar van de Voice van Holland 2019. Hij is geboren in Dordrecht, 1994, dus hij is vrij jong. En dan zo'n volwassen stem. Het is echt ongelooflijk. Nadat hij als zevenjarige het album Swing When You're Winning van Robbie Williams hoorde... raakte hij verliefd op de swingmuziek. En toen hij op de middelbare school in het gymnasium zat... nam hij zanglessen en zorgde hij voor het eerst, of zong hij voor het eerst in een band. Hij stopte na drie jaar met zanglessen en besloot zijn zang thuis zelf op te nemen... en het resultaat ervan te uploaden naar zijn YouTube-kanaal ik zou ook zeggen, van, bekijk zijn YouTube-kanaal. Dus daar staan eh, vreselijk leuke nummers op. En ook een heleboel bekende uh, jazznummers. En eh, eigenlijk heeft hij, over had hij gesolliciteerd bij de Rock Academie in Tilburg... waarvoor hij niet toegelaten is. En toen heeft hij eigenlijk een beetje zijn, zijn hoop op een carrière in de muziek opgegeven. Maar toch heeft hij zich ingeschreven toen voor de Voice of Holland... en is de winnaar geworden. We zullen zometeen nog een, een nummer van hem spelen... Eh, met een heel mooi big band arrangement. Eh, dat is een van mijn favorieten. Eh, daar zal ik zo meteen nog op terugkomen. Maar eigenlijk is Dennis van Azen de Boy van Next Door. En dat brengt me gelijk tot de volgende plaat. Het is ook van het album The Boy from Next Door en You've Got a Friend van Stacey Kent. and troubled, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is gold. 가 Stacy Kent met You've Got a Friend. Van The Boy Next Door heet het album. Spanish Jazz Project is de volgende plaat die we hebben liggen. fraca. nog weer aan het einde van de tweede uur jazz bij ZFM. En, het, eh, en dit uur wil ik eigenlijk graag afsluiten met eh, ook een vriend van onze show. Dennis van Aarsen met Modern World. Het nummer is eigenlijk eh, origineel van Anouk en is herschreven voor Big Band. Ik vind het echt een prachtig arrangement. Luistert u zelf maar. Crazy way to get your kicks They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hey. is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head.